uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Twee wrakken van Nederlandse onderzeeboten die in de Tweede Wereldoorlog bij Maleisië zijn vergaan, zijn verdwenen. Dat bericht komt van een speciaal team van Nederlandse en Maleisische experts dat de wrakken moest onderzoeken. Van één onderzeeër zijn nog wat restanten teruggevonden, van de andere alleen een afdruk in de zeebodem. Volgens minister Bijleveld is Defensie diep geraakt omdat de wrakken ook het graf waren van de opvarenden van de onderzeeërs. In Zuid-Holland onderhandelen vijf partijen over een nieuw provinciebestuur. De VVD, ChristenUnie SGP, GroenLinks, de PvdA en het CDA. Vorige maand werd duidelijk dat de grootste partij in Zuid-Holland, Forum voor Democratie, niet meer meedoet. Zuid-Holland is de enige provincie die na de verkiezingen van maart nog geen nieuw bestuur heeft. Astrid Holleder is bang dat haar broer wraak zal nemen op haar en haar familie, ook al zit hij vast. Crimineel Willem Holleder werd gisteren veroordeeld tot levenslang... op basis van getuigenissen van onder andere Astrid en haar zus Sonja. Zij zijn blij dat de rechtbank hun getuigenissen betrouwbaar vond... maar denken dat hun broer er nu alles aan zal doen om hen te vermoorden. Voor het eerst hebben leerlingen van praktijkscholen dit jaar een diploma gekregen... in plaats van een certificaat aan het einde van hun opleiding. Minister Slop wil wettelijk gaan regelen dat uiteindelijk alle leerlingen... in het praktijkonderwijs een diploma krijgen, net als andere middelbare scholieren. De eerste etappe in de Giro Rosa, de Giro voor vrouwen, was een ploegentijdrit... en die is gewonnen door de formatie Canyon SRAM. De Poolse kopvrouw Nivia Doma heeft de eerste roze trui gekregen. De Giro Rosa telt nu nog negen etappes. En het weer. Wolkenvelden, maar ook opklaringen en vannacht een graad of 13. Morgen zijn er grote verschillen. In het zuiden is het zonnig en zomers warm, ongeveer 26 graden.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 I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. And I do, I do. But once in a while, I trip up. is ZFM. het NOS nieuws van 12.